voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De oud-directeur van Stichting Kanjerwens moet 9 jaar de cel in. De rechter vindt hem schuldig aan het misbruiken van 13 kinderen... die hij kende van sportverenigingen waar hij ook werkte. De man krijgt ook TBS, zegt de rechter. De rechtbank overweegt dat het onverantwoord is... om verdachten onbehandeld te laten terugkeren in de maatschappij. Alleen een ter beschikkingstelling biedt de zekerheid dat een behandeling geboden wordt. Stichting Kanjerwens organiseerde de dagjes uit voor heel zieke kinderen. De stichting bestaat inmiddels niet meer. Meerdere medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam zijn op het matje geroepen... omdat ze onterecht in het dossier van de vermoorde Romy keken. Ze werd eind september neergeschoten in Rotterdam en overleed later in het ziekenhuis. Ook haar moeder en een docent van het Erasmus kwamen om. Een kunstwerk van Banksy dat vandaag in Londen op een stopbord was geplaatst... is nu al gestolen. Volgens de BBC was het binnen een uur weg... nadat de kunstenaar de echtheid ervan had bevestigd op Insta. Op het rode stopbord in Zuidoost-Londen waren drie drones te zien. Er was ook beeld van twee mannen in het zwart die het stelen. Volgens de BBC zit Banksy zelf niet achter de verdwijning. En de kerstreclames vliegen hier weer om de oren. Allemaal ook een eh, beetje in dezelfde sfeer qua emotie. Deze jongen was het ook al opgevallen. Er zijn heel veel verhalen van verlies en van oh, iemand is iemand kwijtgeraakt. Of er zit één zeker voor van zieligheid in. En dan komt er altijd wel nou, familie bij elkaar en oh, het kerstgevoel, allemaal leuk bij elkaar. En dan uiteindelijk van ja, maar koop wel onze onderbroeken. Ja, Denise maakt zelf reclames en weet precies waarom bedrijven zoveel geld en tijd stoppen in de sportjes. Ik denk dat in de maand december over het algemeen meer tv wordt gekeken. Eh, en dus wordt er ook wat meer tijd genomen voor eh, samen televisie kijken. Er zijn wel een aantal eh, kerstingrediënten voor reclames die heel goed werken. Of op de emotie inspelen. Dieren doen het heel goed. En ook een soort magische wereld creëren eh, slaat ook heel goed aan. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond en vannacht droogt het op in het hele land.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 Hij kreeg 20 jaar cel voor zijn aandeel in de decembermoorden in 1982. De Groningse gemeente Westerwolde sleept het COA voor de rechter. Volgens de burgemeester houdt de organisatie zich al langer niet aan de afspraak... over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel van 2000 mensen. In het depot van een postbedrijf in Alphen aan de Rijn zijn vier Syrische asielzoekers gevonden die daar illegaal werkten. Ze kregen waarschijnlijk maar weinig of geen loon. Het weer, bijweer met kans op hagel en onweer, vannacht droger en een graad of vijf.